Goedemorgen, ik ben Dielke Teersa. Dit is het nieuws van NOS op 3. Een topdag voor Nederland op de Olympische Spelen. Als eerste Femke Bol. Ze pakte brons op de 400 meter hoorde en haalde een nieuw Europees record. Op een gegeven moment krijg ik gewoon zo'n modus aan van... oké, je wil ze stuk voor stuk langs ze gaan... en dan komt er gewoon veel adrenaline bij en dan blijf ik kalm... maar weet ik wat ik moet doen. En eh, ik weet als ik dat heb, dan ben ik op mijn best en dat lukte. Bij 10 kilometer open water zwemmen won Sharon van Rouwendaal zilver. Vijf jaar geleden in Rio pakte ze goud, maar ze was nu toch tevreden met de tweede plek. Het goud ging naar een Braziliaanse zwemster. de hockeyvrouwen wonnen vannacht in de halve finale met 5-1 van Groot-Brittannië. Dat betekent dus sowieso nog een medaille, weet ook de bondscoach. Vanochtend hadden we niks, nu hebben we iets. En eh, over een paar dagen hebben we hopelijk wat wij hiervoor kwamen. Jullie doen het echt niet voor zilver, hè? Nee, dat doen we niet voor. Nederland speelt de finale vrijdag tegen Argentinië of India. In Griekenland zijn duizenden mensen gevlucht voor bosbranden. Sommigen renden met natte kleren om hun hoofd tegen de dikke rook naar hun auto om gauw weg te rijden. In Griekenland is het al dagen bloedheet. Deze week is het dik boven de 40 graden. Een handtekeningenactie voor de Haringvlietbrug in de buurt van Rotterdam gaat hard. Al meer dan 10.000 mensen hebben hem ondertekend omdat ze bang zijn voor files. De brug gaat twee jaar lang deels dicht. Er is maar één rijstrook open en je mag er maar 50 km per uur rijden. Een bijzondere vondst bij een zwemplas in Amsterdam. Een hond kwam in het zand een tand van een mammoet tegen. Die is best wat waard, zegt de eigenaar van de hond tegen AT5. Ja, ik heb gisteren op Marktplaats gekeken en eh, ik zag dat mensen het wel verkopen voor nou, 500 euro ongeveer. Maar dat waren wat grotere tanden. Deze is iets kleiner, maar ongeacht wat het kost. Ik vind het hartstikke leuk om het thuis te houden, dus wij, eh, wij houden het gewoon. Volgens onderzoekers van Naturalis gaat het inderdaad om een echte. Het is een kies van een wolharige mammoet. Die stierven dik 4000 jaar geleden uit. Het weer eerst best zonnig. Later vanmiddag kan een bui vallen. Mogelijk met onweer en veel regen. Het wordt een graad of 21. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB.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 told you that I never would. I told you I changed, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay, need you to stay. Hey. I get drunk, wake up, I'm touch C'est non, tu tailles. Soit je me taille ou tu tapes au-dessus de la mêlée, pas de batte. Monsieur, que voulez-vous, que voulez-vous Non, mais de quoi je me mêle Je veux de l'air, avec toi je peine Alors de quoi je me mêle Tu fous la merde, non, y a pas de peine Chéri Chérie, coucou, fais-moi mm, mm. Je veux le bifton, pas de beaucoup Chérie, coucou, veux ma photo. Fais-moi pas de bout. Appelle-moi Cataléa, mia ah, hum. Mm. T'aimes toucher moi, je le sais bien, je le sais hum. Appelle-moi Cataléa, ah, mia mm. Pour qui tu te prends, joie en toi, tout déboule.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 hum Appelle-moi Catalina, mea hum. Ah, Pour qui tu te prends, joie en toi, tout ZFM, 24 uur per dag, hete zomerhits. I'm doing just fine, now it's over. I've been moving on and living my life. But occasionally I lose composure. voor Zandvoort en de regio. Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Tientallen XL-priklocaties gaan de komende weken dicht. Onder meer de grote GGD-locaties in de Jaarbeurs in Utrecht, in Houten en in Amersfoort sluiten. Veel mensen zijn inmiddels ingeënt. Met camera's langs de weg, bedoeld voor kentekenherkenning... heeft de politie ook jarenlang gezichten herkenbaar gefotografeerd. Wettelijk mocht dat niet, meldt NRC op basis van een intern politiedocument. Bemanningsleden van een Amerikaanse binnenlandse vlucht... hebben een lastige vliegtuigpassagier met ducttape vastgeplakt aan zijn stoel. De man van 22 zou enkele stewardessen hebben betast.